Onduidelijk is of de maatregel ook geldt voor vrouwen die voor de Verenigde Naties werken. Het besluit is genomen omdat sommige vrouwen zich niet aan de zeer strenge kledingvoorschriften hebben gehouden. Een paar dagen eerder hadden de Taliban het hoger onderwijs al opgeschort voor vrouwelijke studenten. Nederlanders hebben gisteren vaker met een pas afgerekend dan ooit het geval was. Dat meldt de betaalvereniging Nederland. Er waren ruim 22 miljoen transacties met pinpassen en creditcards. Goed voor een omzet van bijna 740 miljoen euro. Op het drukste moment, aan het begin van de middag, werd er 800 keer per seconde betaald. In een normale week wordt ongeveer 700 keer per seconde afgerekend via een kaart. 3FM heeft dit jaar met de actie Serious Request ruim 2,3 miljoen euro opgehaald. Dat bedrag wordt gedoneerd aan Stichting Het Vergeten Kind... die zich inzet voor kinderen in Nederland met een onveilige thuissituatie. Tijdens de actie konden luisteraars voor geld een nummer aanvragen bij de DJ's... die opgesloten zaten in het glazen huis. Twee van de DJ's werden tijdens de actie positief getest op, de, op corona... maar ze voelden zich fit genoeg om door te gaan de Britse rapper Maxi Jazz is overleden. Hij was de voorman van de dancegroep Fateless... die in de jaren 90 hits had met onder andere God is a DJ en Insomnia. De zanger was al een tijd ernstig ziek en moest daardoor optredens afzeggen. Volgens Fateless is hij afgelopen nacht vrede gestorven. Maxwell Fraser, zoals Maxi Jazz eigenlijk heette, was 65 jaar. Het weer vanavond is het droog en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Het koelt af naar een graad of 6. Morgen, eerste kerstdag, begint in het noorden droog. Vanuit het zuiden gaat het regenen en dan wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de buitenring van de A10 Zuid staat een file bij knooppunt Amstel.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 is Together we're celebrating tonight A great escape got you to keep me warm at night. Caress me sweetly, don't let it fade away. I need to shimmy and shake with you in Monterey. Cause it's okay. Alright. Gonna raise the glass again, we're celebrating tonight.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 deze Staat dit weekend op pole position. didn't change me. But what about you? if I could go back Chasing what we had Straight through the pitch I would do it again. You pull me inside into your could go je fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.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 Hey. kersthits hoor je op ZFM. allemaal fijne dagen en een voorzitter.